nog niets kunnen doen. Nog niet alle materieel is aangekomen en er zijn nog tandig hebben gepatrouilleerd. De opstandelingen in Libië zeggen dat ze een belangrijke stad in de richting van Tripoli hebben veroverd. Het gaat om de kustplaats Soerman, zo'n 70 kilometer ten westen van de hoofdstad. Er zou niet meer worden gevochten. Eerder vandaag namen de opstandelingen naar eigen zeggen al de stad Zawiya in, die nog dichter bij Tripoli ligt. Een man uit Maasland is zijn rijbewijs en zijn auto kwijtgeraakt omdat hij de snelweg als een racebaan gebruikte. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda reed hij 240 km per uur, 110 km harder dan is toegestaan. Luid toeterend en knipperend met zijn licht joeg hij iedereen van de linkerbaan. Hij werd betrapt door een motoragent die hem bij Breda uiteindelijk wist te achterhalen. De 53-jarige wegpiraat verklaarde dat hij eens zin had in hard rijden en dat iedereen dan maar voor hem aan de kant moest. In Emmen is een man zonder vaste woonplaats opgepakt in verband met de explosie vanochtend in een flat. Hij wordt verdacht van brandstichting en van het bedreigen van twee mensen bij de flat met een honkbalknuppel. Door de explosie werd vanochtend een deel van de voorgevel van de flat in Emmen weggeblazen. Op het kanaaleiland Jersey zijn in een flat zes mensen doodgestoken. Een 30-jarige man is aangehouden. Hij is zelf gewond geraakt en geopereerd. De zes slachtoffers, onder wie twee kinderen, zijn waarschijnlijk lid van een Poolse familie. Over het motief voor de steekpartij op Jersey is nog niets bekend. En dan het weer vanuit het westen opklaringen.